Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Kilder, vlakbij Arnhem, woedt een zeer grote brand... waarbij veel rook vrijkomt. De brand woedt in een mengvoederbedrijf en een doet zelfzaak Een silo, die ook vlam heeft gevat, is ingestort. Twee huizen zijn uit voorzorg ontruimd... omdat er mogelijk schadelijke stoffen vrijkomen. Buurbewoners krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Veel inwoners van Kilder, die wakker werden door de brandweersirenes... zijn komen kijken naar de brand. De brandweer vraagt hen vooral uit de rook te blijven. Vechtsporter Badr Hari is aangehouden door de politie. Hij heeft zich afgelopen avond gemeld op een politiebureau... zoals hij had afgesproken met justitie. Hari was de afgelopen weken in het buitenland en wilde voorkomen... dat hij bij terugkeer met veel machtsvertoon werd opgepakt. Badr Hari legt vandaag een verklaring af... en zal volgens een advocaat volledig meewerken aan het onderzoek. De 27-jarige vechtsporter wordt verdacht van zeker twee gevallen van zware mishandeling. Hij zou een man hebben mishandeld tijdens een dancefeest. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de mishandeling van een clubeigenaar in Amsterdam. Het Olympisch voetbaltoernooi is afgelopen avond begonnen met een diplomatieke rel. De voetbalwedstrijd tussen de vrouwen van Colombia en Noord-Korea werd uitgesteld... omdat bij het begin van de wedstrijd de verkeerde vlag werd getoond. Op een groot scherm was bij een foto van een Noord-Koreaanse speelster de vlag van Zuid-Korea te zien. Het Noord-Koreaanse team zag dat als een belediging. Ze weigerden het veld op te gaan. De organisatie van de Spelen hebben de fout hersteld, boden excuses aan, waarna de wedstrijd drie kwartier later alsnog is begonnen. Het weer vrijwel onbewolkt en een graad of 14 vannacht.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 you've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hand. sign you've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me, and nothing is real for me. If I don't believe in love, you're too good for me. Daardoor van vier jaar geleden uit het album Safe Trip Home kon je luisteren naar het nummer Don't Believe in Love. En daarmee is de nacht klinkt anders weer geopend voor deze woensdag op donderdagnacht. Welkom. De komende vier uur weer een hoop eh, muziek. Muziek die op een of andere manier eh, voor het merendeel te maken heeft met de actualiteit. Straks eh, tussen drie en vier bijvoorbeeld laat ik je nog eens keer luisteren naar Bruce Springsteen. Bruce Springsteen die afgelopen zondag optrad in Oslo bij de herdenking van de slachtoffers van de terroristische aanslag een jaar geleden. Die opname van de Noorse omroep, die laat ik je helemaal horen. Maar laten we ons even beperken tot dit uur. Er zijn eigen opnamen van Miss Montreal uit het programma van Giel. En de Kik die was afgelopen zaterdag te beluisteren in de Radio 1 Sportzomer. Een van de liedjes die ze daar zongen, die komen ook nog een keer voorbij. Dat en nog veel meer allemaal in de nacht ging anders tot 6 uur morgenochtend... als het weer een beetje licht gaat worden. Maar eerst even een nummer van Major Laser. Het staat op dit moment in de top 40... En de zang die je hoort is van Amber Kaufman. De major laser, dat is het pseudoniem voor Thomas Wesley Pence. donkere plaat uit de top 40 van dit moment, oftewel de mega top 50. Major Lazer met de zang van Amber, Amber Kaufman. En die hoor je dadelijk weer, want de dame, die Amber Kaufman, die hoort bij de groep The Dirty Projectors. En die is door producer Major Lazer ingehuurd om dit fraais te zingen. Dit Get Free. Uh, ook deze nacht is er weer een quiz. Er valt een cd te winnen. Wat heet een cd? Een eh, box te winnen met eh, daarin drie cd's en daar op het vrijwel complete oeuvre van de mamas en papa's. Hmm, klinkt interessant. Nou, eh, <laughs> ik ga aan de loop van de uitzending een eh, vraag stellen... met betrekking tot die mamas en de papa's. En daar kan je het antwoord mailen naar de nacht klinkt anders. Ik ga je nu even meenemen naar de uitzending van Giel van 16 juli jongsleden. Toen was daar het optreden van Miss Montreal. I had a bottle, all to myself. And now I'm lying out on the floor. Who knows how long I'll be here? And everybody says I'm a mess, but they ain't got a clue who I am. I know like it better when it hurts. I got a list of the guys I can call, and they just give me all that I want. They wanna try and save me. I'm not afraid to live in the dark. I come alive when better when it hurts. I had a bottle all to myself, and now I'm lying out. Better When It Hurts. Het is de nieuwe single van Miss Montreal. En die wordt een speciale opname. Opname die 16 juli jongsleden werd gemaakt... in het ochtendprogramma van onze sympathieke collega Giel Belen. En dit is muziek van de Dirty Projectors. En hier heb je haar weer, Amber Kaufman... die eh, plaat eerder hoorde bij Major Laser. conjurer. Where the life like perjurers. Ride it. Where the vested spectators. Watch it. Where the weapon chancellors. Got it. Where the twilight. morbid poetry. Uh, that doesn't make any sense what you just said. Hey, can you Down the rampart, the vandals give in to defeat. And down the landscape, the linemen plaster for a, for a, for a. De Dirty Projectors met het nummer Unto Caesar, de nieuwe single van de band. En ze hebben net een album gemaakt, Swing, to, Swing Low Magellan. Swing Low Magellan, dat is de titel van dat album. En Unto Caesar dus de single. En de band komt naar eh, Europa toe. Dat zal allemaal in oktober plaatsvinden. En er zijn in ieder geval eh, concerten gepland in... Eh, de Melkweg en ook in België, Ancien Belgique, daar zullen ze optreden. Dit is weer eh, een eigen opname. Dit komt van afgelopen zaterdag. Waar ik nooit ben geleest, maar een kop vol met zorgen. Ik dacht wel dat ik alles had, maar ik had het mis. Alles wat ik eigenlijk wil, is een huis met een tuintje. En zonder al te veel gezeur gelukkig zijn. Maar alles wat ik doe, dat is flirten met de liefde. Ik wentel me in eenzaamheid. Ja, alles wat ik doe, dat is flirten met de liefde. Kon ik maar voor even bij je. drink wat moet ik doen? Ik mis altijd de laatste trein die me verder zou brengen. Dan word ik wakker naast een vrouw die ik nauwelijks. was called Nederlandstalige beatmuziek uit de 21ste eeuw. Dat krijg je van eh, de Kikken. En ze waren afgelopen zaterdag te gast in de Radio 1 Sportzomer. Zongen daar een viertal liederen. En dit was er een van Even voor Altijd. Je kon luisteren naar de Kik. En die zijn ook dit weekend live te aanschouwen. Niet op de radio. Maar wel in Scheveningen overmorgen op het Jam de la Crème Festival in Scheveningen. En oh, de dag daarna, dan is het zondag op het Total Festival in Bladel. De Kik dus. Dit nummer is de laatste jaren vooral bekend geworden... in een hele mooie versie van Johnny Cash. Ik laat je het origineel horen.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 Een liedje dat geschreven werd door eh, Rod McEwen in een ver verleden. En je kon luisteren naar de uitvoering van Johnny Cash van een van de American Recordings albums. En daarvoor liet ik luisteren naar eh, Redemption Day. Wat, zoals ik al zei, Johnny Cash ook een keer heeft opgenomen. En nu ik zo ook hoor, dan moet ik toch wel zeggen van Johnny Cash die heeft wel iets heel moois van gemaakt. De Caffo overstijgt het origineel. Kwam je ook niet zo vaak tegen, maar in dit geval... Uh, alle eerbied voor eh, Johnny Cash die dat ehm, met zijn gebroken stem... toch tot een juweeltje wist te maken. Draaien we nog wel eens een keer in de toekomst die versie van hem van Redemption Day. Ik neem je mee naar Vlaanderen. In Nederland is hij nauwelijks bekend. Maar hij maakt wel zeer fraaie muziek. En de Nederlandse taal nog wel. Wigbert. Dit is van een nieuwe cd van hem. Die heet Niet Gewoon, een echte man. Stoere ruwe bolster, blanke pit. Ridder, cowboy op het witte paard. Staart dromerig met blauwe ogen in de verte naar het avontuur. uur. onversneden kracht, lacht onverschrokken bij gevaar. Hart de spieren glad, bedrijft de liefde wild. Scheurt de kleren van haar lijf, bereidt haar strijdbaar. Laat haar achter, Hunkeren daar meer vertrekt. En keert weer bezweert zijn liefde dan echte man. Oh, laat hem sterk zijn, niet altijd aan het werk zijn. Vriendelijk attent, die man die haar verwendt en weet wat ze verlangt. Ook al weet zij dat zelf niet altijd even goed. Een held, een redder, een vent die haar op handen draagt en zegt waar het op staat. Als dat nodig blijkt te zijn, eigenzinnig, maar niet te eigenzinnig, niet volgzaam, zorgzaam zich kwetsbaar tonen kan. muziek van Wegbert van Lieren, zo weet je dan origineel of volledig moet ik zeggen. Hij komt uit eh, Gent en dit is van zijn meest recente album Niet Gewoon, het liedje Een Echte Man. Even wat huishoudelijke mededelingen. Vanaf vandaag eh, kan er ook getwitterd worden op de nacht ging anders. Ja, <laughs> het, is zover. Het is voor mij ook nog een experiment, want ik heb er eh, niet zoveel ervaring mee, moet ik eerlijk zeggen. De nacht ging anders te te eh, bereiken op het eh, Twitter-account Nacht klinkt. En nacht speel je als letter N78. Nacht klinkt. En dan kan je gaan twitteren. <laughs> Doe je best, ben benieuwd. Dan had ik het al eerder over eh, die 3CD-box van de mama's en de papa's die je kan winnen. We gaan er in het laatste uur van de nacht niet anders meer aandacht aan besteden. Maar hierop was de vraag die ik ga stellen over de mama's en de papa's magere Hein die is de afgelopen jaren eh, met enige regelmaat eh, langsgekomen bij de mamas en de papa's. En ik wil van je weten, wie leeft er nog van dat kwartet? Dus wie leeft er nog van het kwartet De Mamas en de Papas? En je kan je antwoord mailen naar eh, De Nacht Klinkt Anders. En de mailbox kan je weer vinden via www.vara.nl. En deze ukulele geluiden die komen van Eddie Vedder, die afgelopen avond ongetwijfeld met zijn ukulele een optreden gaf in eh, Carré. Ja, dat is wel anders dan een popfestival met zijn band Pearl Jam. En morgenavond, liever gezegd vanavond, dan staat hij er ook. Eddie Vedder. En ik laat je een nummer horen van die CD Ukulele Songs. Without You. shine when is alweer ehm, vier weken geleden, vier weken geleden... dat ik hem op het podium ehm, van Rock Werchter heb zien staan met zijn Pearl Jam. Maar de frontman was afgelopen avond dus in uh, Carré voor een eh, intiem concert. En vanavond doet hij dat weer uitverkocht. Dus eh, als je er naartoe wil, had willen gaan, helaas, dan heb je wat gemist. Eddie verder en een liedje van zijn cd Ukulele Songs. Zo dadelijk van Koten en de Bie met een sportsketch. De zomernachten met Van Koort en B. Maar eerst even Gary Lewis en de Playboys uit de jaren 60. Greengrass. het eindsignaal. En dat betekent dat DHBO Robusta 5-1 is geworden. Een teleurstellend resultaat voor Robusta. Dat zeker ook te wijten is aan het niet voor 100% fit zijn van Bram Rijnvis. De laatste man van Robusta. Die bij minstens 4 van de vijf doelpunten niet helemaal vrij uitging. Bram, kom er eens even bij. Bram, je draait het nog niet helemaal lekker. Ja, ja ik heb van mij natuurlijk ook geen wonderen verwacht. Ik bedoel, eh, <laughs> het is echt pas eh, vijf weken dat ik weer een eh, beetje meedraai feitelijk in de training van de A-selectie. Dus ik kom gewoon nog wedstrijd in met tekort. kom wedstrijd in met tekort. Duidelijke zaak, ik heb nog te weinig reserves. Ja, Bram, wij weten allemaal dat jij te kampen hebt gehad met een ijzertekort. Maar dat is nu toch wel aangezaagd, nou dacht ik, het ijzertekort. Het ijzer is er op zijn oude niveau. Ja. Dat is dan aangezuiverd. Dankzij dokter maken en Apeldoorn is het ergens weer op eh, zo'n oude niveau. Maar nou op de clubarts. Dus dokter Braamstel, die ken je wel. Dokter Braamstel. Je hebt dus eh, gistermiddag mijn rode bloedlichaampjes eh, opgeteld bij elkaar. En? Bram? nou ja, dat viel de stijl. Ik bedoel, ik kan er nou eigenlijk wel zeggen. De wedstrijd is toch voorbij. Maar het was dus eigenlijk in feite onverantwoord dat ik vanmiddag überhaupt heb gespeeld. Dat is eigenlijk waanzin. Ik bedoel, Bram, wat een wel bedankt voor dit gesprek. En succes, jongen. Ik heb nog te weinig reserves. Ik ga nou lekker douchen. En dan hoop ik dat volgende week ja, dat een sta. En daar fluit arbiter de Graaf voor de laatste maal. Eindstand Robusta Rava 2-9. Bram, Bram Rijnvis, kom er ah, eens even bij. die, die 9 was natuurlijk duidelijk bij het spel. Ik bedoel, eh, je moet wel op, op, op, op, objectief blijven Oké Bram, akkoord. Eh? Daar zat misschien een luchtje van uh, buitenspel aan. Maar Bram, de derde, de zesde en de achtste, die schoot jij in eigen doel. het was net of jij in deze wedstrijd af en toe een eh, blackout Ja, ik Zit ik er ver naast met een blackout, Bram? Ik bedoel, dat had professor van de Weijden weer leven had me er ook eh, voor gewaarschuwd. Je weet, daar ben ik geweest voor een eh, second opinion. Die zei, ja, je kan af en toe even eh, een vlaag als je even weg bent. Dat komt door het enorme magnesiumtekort, hè. Dus ik heb me erg wezenloos geslikt de afgelopen week. Vitamine F, vitamine P, uh, eh, kopersulfide, H2 eh, bij Rio 5 complex. Mijn ja, zit natuurlijk maar op, eh, op 60, 70 van wat ik verder kan magnesium moet hebben. Dus dat de mensen van mij voorlopig nog geen wonderen kennen verwachten. Ik heb nog te werken Maar Bram, je rode bloedlichaampjes. De rode bloedlichaampjes heb je nu weer allemaal terug, nou, ik. ja, Oké, je rode bloedlichaampjes op een paar na heb ik die allemaal terug. Maar volgens dokter zelf heb ik nou een enorm tekort aan witte bloedlichaampjes. wat volgens hem dan de oorzaak is van het magnesiumtekort. dat dokter Prescus uit Leiden die heb je hebt daarna gekeken naar mijn HB. Er stond de grootste hemoglobine-expert eh, in West-Europa, Dr. Breskes Lerdy. Die zegt dat er helemaal nooit sprake is geweest van, de, van een magnesiumtekort. Ik bedoel, mijn magnesium mankeert niks, zegt hij. Ja, maar, de zinkspiegel moet eh, zeker 10, 12 centimeter omhoog. Ik bedoel, eh, ik weet ook niet waar ik aan toe ben. Bram, dus wel bedankt voor dit gesprekje en succes, jongen. Dan ga ik nou lekker douchen. En dan hoop ik dat ik de volgende week sta, hè. En het is tijd. En Robusta verliest hier met liefst 12-3 van het onderaanstaande Noordwijk Boys. Bram, kom er eens even bij. Ja, nou kijk, zo'n uitslag zegt me natuurlijk weinig. Ik bedoel, ik uh, kan alleen voor mezelf eh, kijken. En dan zeg ik, uh, nou, dat eigenlijk nog ineens zo gek ging. Als je nagaat dat mijn loodglans dus een nou, half 50% zit van wat hij eigenlijk moet zijn. Dat ik zeker twee keer te hoge kwikgraad heb. Wat volgens professor De Zwaan ook een gevolg is van het voorkomen vatte air regime van dokter Braafzel. En dat ik, wat ze dan in Tilburg hebben geconstateerd, waar ze er alles van weten, dat ik dus een veel te trage aanmaak voor koolhydraten heb. Ik bedoel, dan zeg ik, als je dat allemaal optelt met elkaar, dat is nog ineens nog eens zo gek. Dus nog een raadsel dat ik hier twee keer 45 eh, minuten eh, overeind ben gebleven. Maar... ik voel toch dat ik, eh, ja, dat ik langzaam aan het terugkomen ben. En ik heb ontzettend veel vertrouwen in Ted van der Putten. Dat is de podioloog uit Helmond. Bekend, jij bent ook bij Ted van der Putten. Ja, fantastische jongen. Die heeft dus tegen mij gezegd van Bram, ik breng jou terug op je oude niveau. dan werken we alleen volgens de podiologie van Ted van der Putten. En die heeft mij van de week helemaal binnenstebuiten gekeerd op zijn tafel. En wat niemand dus ooit geconstateerd heeft ja, dat ziet zo'n podioloog als Ted. Die ziet het dan meteen. Dat mijn linkerbeen, dat is dus 3,5 mm korter dan mijn rechter. He, dus die lichaamshelften die moeten dus eerst helemaal overnieuw met elkaar in evenwicht worden gebracht. je verder vastgesteld dat ik al eh, vanaf 1982 dat ik op veel te kleine schoenen speel. Die moeten minstens twee maten groter. Dat heb ook niemand gezien tot nu toe, al die jaren. Plus dat ik vier seizoenen lang bescheiding aan de verkeerde kant van mijn hoofd heb gehad. Namelijk niet op het oosten. Nou, en als ik met Ted gewoon aan al die puntjes lekker ga werken, zegt Ted... dan eh, geloof ik eh, dat ik er volgend eh, seizoen weer helemaal kan staan. Dat gelooft Ted ook. En dat moet ik wel natuurlijk, want ja, je moet derde klasse HVB zaterdagmiddag... moet je natuurlijk niet onderschatten. Oigo pregones calientes con sal. Son los cantores de tipo bohemio, que es la alegría de mi capital. Coco seco, cocos de agua Y cuando escucho todos los pregones que son lamento de aquello que un día con sus cantares le dan alegría a nuestra vana tierra de pasiones. La fruta bomba mamá, las habas y tuve, la miel de abeja, mangos maduros. van opkomst had je van Carrie Lewis en de Playboys uit de jaren 60 het nummer Greengrass, gevolgd door de sketch van Kees van Koot en Wim de Bie. Bram komt terug. En vervolgens de Venezuelaanse, Venezuelaanse, Venezuelaanse zanger, zeg ik het goed. Eh, Oscar de Leon en hij zong Pregones de San Cristobal. En deze vent stond op Pinkpop en op Rockwerchter. Mumford Sons. En daar komt een nieuw album van uit. yourself, my man. You'll never be what is in your heart. Weep, little lion man. You're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine and it was your heart on the line. I really f***ed it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. night, my dear. met die de benadering dacht ik in eerste instantie dat de band uit de Verenigde Staten kwam. Het zijn toch echte eh, mannen uit Groot-Brittannië, eh, Mumford Sons. En je hoort ze met eh, een van hun eerste hits, Little Line Man. Dat is afkomstig van hun allereerste album waar zo'n 2,5 miljoen exemplaren van zijn verkocht. En ze hebben de tijd genomen om te werken aan een nieuwe cd. En die nieuwe cd die zal dan op 25 september Het Licht Zien. Titel van dat album Babel. Mumford Sons dus. Nou, nog even de, de huishoudelijke mededeling. Je kan twitteren als je zin hebt en als je dat leuk vindt. Dat Twitteradres is eh, Nachtklinkt. En dan even opletten, nachtspel je als... Eh, letter N en cijfer 8. nachtklinkt en twitter wat je maar <laughs> wilt twitteren. En dan nog die vraag met betrekking tot de mamas en de papa's. Uh, eh, Marge is de afgelopen jaren al diverse keren bij het gezelschap langsgekomen. En ik wil van je weten, wie leeft nog van de mama's en de papa's? Deze tot aan het nieuws met René van Brakel. Once Upon a Summertime. En de zangers van Mark Murphy... Once upon a summertime, if you recall, we stopped beside a little flower store. A bunch of bright forget me nots was all you let me buy. up on a summertime just like today. We laughed the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. was sweeter than the blossoms on the tree. I was as proud as any man could be, as if the mayor had offered me. the pigeons feeding in the square have flown. But I remember when the vespers shine. long gone. The pigeons feeding in the square have flown. But I remember when the vespers chime. You loved me once upon a sun.